Marnix Ampersen eh, met het NOS-journaal. Het kabinet wil toch een minister naar het WK-voetbal in Qatar sturen. Ook al is een meerderheid van de Tweede Kamer daarop tegen. Het kabinet vindt de oliestaat vanwege de huidige energiecrisis... een te belangrijke gesprekspartner om er weg te blijven, zeggen bronnen tegen de NOS. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken neemt volgende week een definitief besluit... en maakt dan bekend wie erheen gaat. Bij een explosie in een kolenmijn in Turkije zijn zeker 14 doden gevallen, meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Volgens hem raakten bijna 30 mensen gewond en zitten er nog zo'n 50 mijnwerkers vast onder de grond. De explosie was in een staatsmijn in Amasra, in het noorden van het land. Reddingsteams zijn naar de rampplek gestuurd en ook premier Erdogan gaat er naartoe. Bij overstromingen in Nigeria zijn sinds de zomer al zeker 500 mensen om het leven gekomen. Rode Kruismedewerkers spreken van de ergste overstromingen in het land in decennia. Ongeveer 90.000 huizen staan onder water en de toevoer van voedsel en brandstof ligt stil. In totaal zijn in Nigeria 1,4 miljoen mensen getroffen door de overstromingen. De Britse acteur Robbie Coltrane is overleden. Hij speelde vanaf de jaren 80 in films en series. In Nederland is hij vooral bekend uit de Harry Potter films. Daarin speelde hij vanaf 2001 de rol van Halfreus Hagrid, de terreinknecht van toverschool Zwijnstein. Robbie Coltrane was een pseudoniem. De Schotse acteur heette eigenlijk Anthony Macmillan. Hij is 72 jaar geworden. Op de WK baanwielrennen in Frankrijk heeft Nederland er drie medailles bij. Maaike van der Duin pakte eh, verrassend zilver op het Omnium. Het goud was voor een Amerikaanse. Eerder op de avond pakten de mannen al twee keer goud. Jeffrey Hoogland was de snelste bij de kilometer tijdrit... en Juri Havik won verrassend op de puntenkoers. Het weer. Vannacht opklaringen. Lokaal kan wat mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11.